Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een groot deel van Bergen op Zoom zit zonder water door gesprongen waterleidingen. Een chemiebedrijf zit zonder koelwater. De lekkage begon in de hoofdleiding in het noorden van Bergen op Zoom. Bij het verhelpen van het lek ontstonden nieuwe breuken. Zanger en pianist Vets Domino is overleden. Hij werd wereldberoemd met hits als Blueberry Hill, Blue Monday en Ain't That a Shame. Domino verkocht miljoenen platen. Hij woonde zijn hele leven in New Orleans. Tijdens de orkaan Katrina werd hij een tijd vermist. Vets Domino was 89 jaar. Een 39-jarige Amsterdammer is veroordeeld voor het bedreigen van advocaat Peter Plasman. Hij stuurde dreigberichten en gooide stenen door de ruit van het advocatenkantoor. Plasman was de raadsman van de ex-vriendin van de man met wie hij ruzie had. De man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Het Erasmus MC in Rotterdam begint als eerste ziekenhuis in Europa met het inwendig bestralen van borstkankerpatiënten. Het grote voordeel is dat een patiënt na een behandeling van een uur klaar is en niet meer wekenlang hoeft terug te komen voor bestralingen. Ook is de kans kleiner dat de kanker terugkeert. De voetbalvrouwen van Oranje zijn op Paleis Noordeinde ontvangen door koning Willem-Alexander. Eerder werden ze op het Katshuis geridderd door premier Rutte en minister Schippers. Ze zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege de Europese titel. De politie heeft een derde verdachte gearresteerd in verband met de brand in een studentenflat in Diemen. Daarbij kwam in juli een man om het leven en raakte twee vrouwen zwaar gewond. De verdachte is een man van 26 uit Amsterdam zou de brand samen met een ander hebben aangestoken. Het weer, vooral in het noorden opklaringen, maar verder bewolkt en lokaal lichte regen. Vannacht koelt het alleen in het noorden af tot onder de 10 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen bewolkt met wat regen. Het wordt 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk door veel ongelukken. Bij Amsterdam valt het wel mee met de drukte, maar bij Rotterdam staat het op veel wegen vast na een ongeluk op de A15 van Europort naar Gorkum. De Noordtunnel is daar nog dicht. Het is een ongeluk met een tankwagen en een bestelauto. Tussen Rotterdam-Charloes en de Noordtunnel staat het stil over 11 kilometer. Het verkeer moet omrijden via de A16 en de N3. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen knooppunt de Bresseplein en Hendrik Guido Ambacht. Drie kwartier vertraging. Verder op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 20 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Dorp een half uur. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 20 minuten. Op de A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum 20 minuten vertraging.